dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een aantal familieleden van de Libische kolonel Gaddafi zitten in Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het zijn vrouw Safia, hun dochter Aisha en hun zoons Hannibal en Mohammed. De Libische opstandelingen noemen het een daad van agressie dat Algiers Gaddafi's familie onderdak biedt en zullen dan ook om uitlevering vragen. Verder zeggen de opstandelingen dat ze een zoon van Gaddafi hebben gedood. Alle jongens die in 1952 en 53 overleden in de katholieke instelling Sint-Jozef in Heel zijn volgens de overlijdensactes een natuurlijke dood gestorven. De actes zijn bekeken door het CBS op verzoek van de NOS en de regionale zender L1. De doodsoorzaak werd destijds opgegeven door een arts. Het OM onderzoekt 34 sterfgevallen in Sint-Jozef nadat de commissie Deetman het hoge sterftecijfer had ontdekt. Voor gebruikers van internet wordt het makkelijker om ongewenste advertenties te ontlopen. Vanaf morgen wijzen adverteerders hen op het Volg Me Niet register. Daarin kunnen gebruikers aangeven dat ze geen advertenties willen zien van websites die ze eerder hebben bekeken. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt dat de regeling niet ver genoeg gaat omdat registratie vooraf niet kan. In het Yellowstone Park in de Verenigde Staten is opnieuw een wandelaar gedood door een grizzlybeer. Zijn lichaam werd vorige week gevonden. Een maand geleden werd in het Yellowstone Park ook al een wandelaar gedood door een beer met twee jongen. Mario Been wordt trainer van Racing Genk, de Belgische landskampioen. Hij tekende daar een contract voor één jaar. Been vertrok vorige maand bij Feyenoord nadat hij het vertrouwen van de spelers had verloren. De club heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League. Het weer, vannacht opklaringen en vooral in het noorden kans op een bui. Het koelt af tot gemiddeld 10 graden.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 是。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 and get it on the go.